10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland is een grote politieactie bezig tegen mogelijke leden van islamitische terreurnetwerken. Volgens Duitse media worden huizen doorzocht in de deelstaat noord westfalen onder meer in de steden Duisburg en Dortmund. De operatie richt zich op predikers die jongeren ronselen voor de strijd in Irak en Syrië. In Rio de Janeiro is een bus met journalisten beschoten. De bus was onderweg van de hockeyarena naar het Olympisch Park. Twee inzittenden liepen kleine snijwonden op door gebroken glas, maar verder waren er geen gewonden. Het is niet duidelijk of het een doelgerichte beschieting was of dat verdwaalde kogels de bus hebben geraakt. Conducteurs van de Eurostar-trein leggen deze maand twee weekenden het werk neer. De Eurostar is de trein van Londen naar Frankrijk door de kanaaltunnel. De conducteurs vinden al een tijdje dat hun werkuren te zwaar zijn... zodat de balans tussen werk en vrije tijd zoek is. Een afzettingsprocedure tegen president Rousseff van Brazilië is weer een stap dichterbij. Na het lagerhuis heeft nu ook de Senaat voor een afzettingsprocedure gestemd. Eind deze maand stemt de Senaat opnieuw en dan is een tweederde meerderheid nodig. Rousseff wordt beschuldigd van gesjoemel met de Braziliaanse begroting in de aanloop naar de verkiezingen. Er beginnen steeds minder studenten aan een tweede studie als ze met hun eerste studie klaar zijn. Dat aantal is in vijf jaar tijd met een derde afgenomen, schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het ministerie van Onderwijs. In 2011 begonnen 33.000 studenten aan zo'n tweede studie, vorig jaar 22.000. Sinds hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen hoe duur een tweede studie is, zijn de prijzen flink gestegen. Gemiddeld kost een tweede studie 9000 euro per jaar. Het weer dan nog, verspreid wat buien, vanmiddag minder regen en meer zon.